Hij zou het kunnen, laten we het, zo, laten we het daarop houden. Maar, maar ik denk niet dat hij hem kan evenaren. Ik denk het niet, maar hij, is er nog lang niet. Of hij het doet, ik zou me niks verbazen. Er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk voor die titel gaan. Nou? Maar eh, die kans acht ik niet groot dat er voorlopig een opvolger komt. Nee. Jan, doe niet zo nou, smerig. jongens, eh, even, Jan, als je, nog één keer, als je me nog één keer aanrandt tijdens dit... je gaat dood straks. Gadverdamme. Dubbel dood. Jij bent gewoon niet meer te vinden. Ik ben echt blij dat er hier geen ja, schatjes, dus ik ben er ook weer even bij. Nou, luister ah, even. even hey, weg. we gaan afsluiten. Mensen, oh. we gaan... Eh, de tweede uur is ook weer voorbij. Dat betekent dat de Nightwalk er alweer op zit. Oh, we nou. gaan... Eh, over twee weken eh, zijn wij weer ja, van de partij. Over één week is Radio Mario Zandvoort er ook weer. Die gaat zijn ja, versie van de Nightwalk gaat hij neerzetten. En eh, we gaan, eh, tot het nieuws gaan wij nog even luisteren naar eh, Michael Jackson met Smooth Criminal. Dus we gaan even heel snel gedag zeggen, want ik ga hem nu opzetten. Oh, dat is met Annie. Dat is met Annie, doei, toch? Doei, doei, doei, doei, doei, doei. Namens mijzelf, mazzel. Hmm. Hij is nog vrij stil. Er gebeurt niks. Ik hoor niks. Waarom hoor ik niks? Ik ook niet. Heb je het geluid uitgezet of zo? Ik Weet ik niet. Jawel, ik hoor hem wel. Heel zachtjes. Waar? Goed luisteren. Nee, dat is de filler, muts. Nee, niet. Nou, ik hoor hem niet eens. Dat vind ik wel zo belangrijk. Ik weet niet wat er aan de hand is, dames en heren, maar wij hebben een tijdelijk gebrek aan geluid. Wat wij gaan oplossen door gewoon door te lullen. Hé Marcus? Nee. Ah, wat gaan we dan doen? Gewoon een ander nummer opzetten. Daar komt Marcus erbij Hopen dat die het wij is. Daar komt ons mofje. Let op, daar komt ons huisduitsertje. En dan gaat hij ik het, gewonnen, Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Laat los. Hij weet wat het is. Eh. Oh. letten. Mike, oh. Maakt niet uit. Luisteren. We luisteren even naar een ander nummer waarmee we zijn begonnen. Mens. Stil. Tot over twee weken. We gaan luisteren Adios. tot het nieuws. Michael Jackson, You, rock, My, World. world. Good. <laughs> You're right. Uh, uh, uh, uh. uh. And I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, never land. You can't. I can get her. All right, come on Watch. I don't think they're ready for this.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 Hij wil weer als president aan de slag, ondanks waarschuwingen van het Hoge Rechtshof in Honduras... dat hij bij aankomst meteen wordt gearresteerd. Het Hof vroeg het leger een week geleden om de president af te zetten... omdat hij via een referendum meer macht wilde krijgen. Daarna is er een interimregering ingesteld... die niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. Zelaya heeft zijn aanhangers opgeroepen naar het vliegveld te komen om hem te begroeten. De katholieke kerk in Honduras waarschuwt dat dat kan leiden tot een bloedbad... en vraagt hem zijn plan niet door te zetten... Zelaya heeft gezegd dat hij bij zijn terugkeer wordt begeleid door een aantal Zuid-Amerikaanse leiders. Het zou gaan om president Correa van Ecuador en president Fernandez de Kirchner van Argentinië. In New York is na bijna acht jaar de kroon van het vrijheidsbeeld weer open voor publiek. Na de aanslagen van 11 september 2001 mocht vanwege veiligheidsredenen niemand het monument meer in. In 2004 werd de sokkel van het vrijheidsbeeld weer toegankelijk... maar de wenteltrap naar het uitkijkpunt in de kroon van Lady Liberty bleef nog dicht. Aanleiding voor de heropening was de Nationale Feestdag... waarop de Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren. Tot begin volgend jaar zijn alle toegangskaartjes al uitverkocht. Het vrijheidsbeeld is ontworpen door Gustave Eiffel... de ontwerper van de Eiffeltoren in Parijs. Het was een geschenk van Frankrijk aan de Verenigde Staten. FC Twente en HSV zijn het eens geworden over een transfer van El Hierro Elia. Linksbuiten tekent een contract voor vijf jaar bij de ploeg uit de Bundesliga. HSV heeft Elia zo'n 10 miljoen euro betaald. Een deel daarvan gaat naar de vorige club van Elia, dat is ADO Den Haag.